regenbuien van de afgelopen dagen blijven maatregelen tegen de droogte noodzakelijk. Volgens het ministerie van Infrastructuur en de Waterschappen hebben de buien ertoe geleid dat er meer water door de Rijn en de Maas stroomt. Toch is de afvoer van de rivieren volgens de betrokken organisaties nog steeds te laag voor deze tijd van het jaar. In het hele land zijn de watertemperaturen opgelopen, waardoor vissen sterven en de waterkwaliteit verslechtert. De provincie Noord-Holland heeft voor een deel van recreatiegebied het Twiske een zwemverbod ingesteld, omdat er blauwalg is aangetroffen. Het ziet er naar uit dat de drie publieke televisiezenders blijven bestaan. Een adviesbureau heeft onderzoek gedaan naar de bezuinigingen op de publieke omroep. En volgens bronnen in Den Haag is de conclusie dat er drie zenders kunnen blijven zonder dat de kwaliteit achteruit gaat. De coalitiepartijen zouden het daarmee eens zijn. Over veel andere punten is nog onduidelijkheid. Zo is de coalitie onderling verdeeld over de omroepverenigingen. Het CDA zou de fusieplannen van de omroepen willen overnemen. De VVD zou alleen met de zes grootste omroepen verder willen gaan, plus de NOS en de NTR. Verder is de coalitie het nog oneens over de wereldomroep op. Deze week zijn in Nederland twee nieuwe EHEC-besmettingen vastgesteld. Volgens het RIVM zijn er nu acht gevallen bekend. Ook de twee nieuwe patiënten hebben de besmetting in Duitsland opgelopen. Ze hebben ernstige diarree, maar geen problemen. Intussen is nog steeds niet duidelijk welke EHEC-variant in Duitsland is aangetroffen op een partij Nederlandse scheuten van rode bieten. Het gaat niet om het gevaarlijke type dat in Duitsland zoveel mensen ziek maakt. Er wordt nog onderzocht of mensen ziek kunnen worden van deze variant. De rode bieten spruiten komen van het bedrijf H nu uit Kerkdriel. Mensen die deze scheuten in huis hebben krijgen het advies om ze weg te gooien. Het weer vanavond klaart het op. In de loop van de nacht kans op mist. Morgen eerst zon, smiddags vanuit het zuiden buien. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Dit is René Passet van de ANWB. E in de Randstad staan nog files van 3 kilometer en langer op de A1 Amersfoort Amsterdam. Tussen Bussum en Muiderslot 7 kilometer. De A9 Amersfoort naar Amsterdam bij Knap het Watergraafsmeer 3 kilometer. De A4 Amsterdam Den Haag bij Zoeterwoude dijk 8. De A10 West voor de Continental 4. En de A10 Zuid tussen Oud-Zuid en Amsterdam Business Park 5.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 You're not alone. You're not alone. You're not alone. You're not alone. You're not alone. You're not alone. You're not alone. Just what you preach You tell me all that you need Father, Father, Father, help us Somebody's found above People that look at me questioning Where is the love?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 Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading, spreading animosity Lack of understanding leading us away from opportunity That's the reason why sometimes I'm feeling That's the reason why sometimes I'm feeling down it's no wonder why sometimes I am feeling under Gotta keep my faith alive and keep my style Oh, Sing me So Zie via de kabel op 104.5.